Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen speciale scholen voor kinderen uit Oekraïne. Dat zegt minister Wiersma in het programma WNL op zondag. Er zijn al speciale nieuwkomerscholen in ons land... waar kinderen uit allerlei landen door elkaar zitten. We hebben een aantal honderden van in Nederland. En we proberen nou via die scholen eigenlijk nou ja, op te schalen. Eh, dus, dus meer klassen daar mogelijk te maken, zodat de kinderen ook daar naartoe kunnen gaan. En waar dat niet lukt, daar zullen we tijdelijke voorzieningen moeten maken. we zijn bijvoorbeeld nu in Ede, in de Harskamp, al een tijdelijke voorziening. Die start deze week. In eh, Amstelveen wordt nu een tijdelijke voorziening opgezet. In Arnhem. Nou, die tijdelijke scholen zijn dan speciaal voor kinderen uit Oekraïne. Dat is hard nodig, zegt de minister. Hij denkt dat er 15 tot 25.000 kinderen naar ons land komen om de oorlog te ontvluchten. En bij raketaanvallen op de westelijk gelegen stad Lviv in Oekraïne is gisteren een opslagplaats voor brandstof geraakt. Het is voor het eerst dat die stad, waar ook veel Oekraïners naartoe zijn gevlucht, zo geraakt werd, zegt onze verslaggever daar Jeroen de Jager. Het is mooi weer vandaag en iedereen loopt toch weer ook over straat. Er zullen enkelingen doorvluchten naar, naar Polen. Mensen zullen misschien wat sneller weer in de, in de kelders gaan, in de schuilkelders gaan. Maar op zich gaat het leven ook gewoon door. Ander nieuws dan. De politie weet nog altijd niet wat er gisteren misging in Kaam in Brabant. Een auto knalde daar op een rechte weg vol tegen een boom. Twee kinderen van 0 en 4 hebben dat niet overleefd. Een ander kind en de moeder raakten gewond. Die moeder wordt zo snel mogelijk verhoord, maar haar gezondheid gaat voor, zegt de politie. Waar de ene oudere een scootmobiel rijdt, kiest Atti Duin uit Eefde voor een ander voertuig, een racefiets. Hij fietst zomaar 40 km per uur, hij is 76, doet morgen een poging om een wereldrecord te verbreken, die van het werelduurrecord wielrennen voor 75-plussers. Daar moet hij wel 200 rondjes voor rijden. Daar heeft hij zin in. Als ik op de fiets zit, dan verandert het. Dan verandert alles. En zolang ik dat nog kan doen, dan doe ik het maar. Atti is niet de oudste wielrenner. De man die nu die wereldtitel draagt is 105. Het weer nog opnieuw zon vandaag bij maximaal 12 tot 17 graden. Morgen begint de dag wat grijzer. Daarna breekt het op veel plekken wel weer open. Het wordt wel iets frisser dan de afgelopen dagen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht bij knooppunt Raasdorp. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer vanuit Alkmaar kan beter omrijden vanaf Heemskerk via Zaandam en de Ring van Amsterdam...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 dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn.